Wel zeggen ze blij te zijn met het besluit van het kabinet om de belasting af te schaffen. Ze hebben er jaren voor gelobbyd. De oppositie is bang dat het kabinet zich heeft laten chanteren door grote bedrijven. Die zouden verhuizen als er niet iets aan de dividendbelasting gedaan zou worden. In de eredivisie heeft Ajax de achterstand op koploper PSV verkleind tot vijf punten. In de arena werd Excelsior met 3-1 verslagen. Tegenvaller voor de Amsterdammers was het uitvallen van de verdediger Weber... die met een brancard het veld werd afgedragen. Eerder vandaag won Heracles in Almelo van Sparta. Vincent Vermeij zorgde een paar minuten voor tijd voor de beslissende 3-2. Het weer nog. Op een enkele plek kan nog een winterse bui vallen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt.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 fijne dagen en een voorspoedige start. Even kunnen met het NOS Journaal. In Maastricht zijn kort na elkaar twee steekpartijen geweest. Er zijn twee mensen gedood en er zijn meerdere gewonden. De steekpartijen gebeurden op verschillende plekken enkele honderden meters van elkaar vandaan. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest en of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Volgens ooggetuigen is er veel politie op de been in Maastricht. Multinationals als Shell en Unilever hebben tijdens een hoorzitting over dividendbelasting in de Tweede Kamer nogmaals benadrukt dat ze nooit hebben gedreigd om Nederland te verlaten. Wel zeggen ze blij te zijn met het besluit van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen. Ze hebben er jaren voor gelobbyd. De oppositie is bang dat het kabinet zich heeft laten chanteren door grote bedrijven. Die zouden verhuizen als er niet iets aan de dividendbelasting gedaan zou worden. Vier kinderen zijn in Frankrijk overleden toen een trein tegen een schoolbus botste op een spoorwegovergang. Twintig anderen raakten gewond bij het ongeluk. Elf van hen zijn er slecht aan toe.